Zelensky benadrukt dat hij heel graag vrede wil. Tijdens de ruzie vorige week in het Witte Huis kreeg hij van president Trump het verwijt dat hij niet genoeg meewerkt. Trump zegt dat hij de komende anderhalve maand ook naar Saoedi-Arabië gaat, maar het is niet duidelijk of hij Zelensky daar weer zal ontmoeten. Mensen in Zwanenburg in de buurt van Schiphol balen van al het extra vliegverkeer dat ochtends over het dorp komt. Eerder deze week werd bekend dat de polderbaan tijdelijk minder wordt gebruikt... omdat piloten last hebben van de schittering van een zonnepark in de buurt. En dus vliegen ze nu een andere route. En dat vinden de Zwanenburgers maar niks. Nu krijgen wij veel meer vliegtuigen over het dorp. Omdat ze twee uur per dag het, eh, de Schiphol of de Zwanenburgbaan niet kunnen gebruiken. Ja, dat is toch eh, erg vervelend. Nou, ik vind het helemaal niks. Ik bedoel, eh, er worden dan zonnepanelen neergeknald waar de vliegtuigen last van hebben, van de schittering. En eh, ik vind het maar niks. Ach kind, hoe heet het, zo gaat het met heel veel dingen natuurlijk die van achter een bureau verzonnen worden. Zo gaat het. Het is dubbel balen, want een groep mensen in Zwanenburg protesteerde sowieso al tegen de komst van dat zonnepark. En op het EK Indoor Atletiek in Apeldoorn heeft de Nederlandse gemengde estafetteploeg goud gewonnen. Nederland eindigde voor België in Groot-Brittannië. En Femke Bol kwam voor Nederland over de finish, gesteund door alle Nederlandse fans. Echt ongekend. Ik had me wel een beetje voorbereid van oké, het wordt heel gaaf. Maar toen ik naar voren ging, hoorde het publiek al gaan. En toen bij Evelien ook. Nou, bij Tony hoor ik het niet meer omdat ik gefocust ben. Maar zelf hoorde ik het publiek ook toen ik eh, de Belgische inhaalde. Het is echt zo bijzonder om mee te maken. En het geeft zo'n boost. En zoveel familie en vrienden die je daarna in het rondje tegenkomt. is echt eh, ja, iets wat je niet vaak meemaakt. Heb ik het weer nog voor je. Het wordt een mooie lentedag. Zon en sluierbewolking wisselen elkaar af. En het wordt een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in Noord-Holland één file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. Je hebt daar 10 minuten vertraging.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 De landen van de Europese Unie zijn het in Brussel eens geworden over het plan om 800 miljard euro uit te trekken voor het versterken van de Europese defensie. Ze willen ook Oekraïne extra steun geven, maar dat doen ze zonder instemming van Hongarije. De brand in het centrum van Arnhem is uit, zegt de veiligheidsregio. Eerder vannacht leidde het vuur nog wat op en werd er een NL-alert verstuurd... omdat er veel rook vrij kwam. Maar het is nu allemaal weer onder controle.